Ajax gaf toe dat de behandeling van de dokters op het veld toen tekortschoot. Nouri liep daardoor ernstige en blijvende hersenschade op. Er was lang gedoe over de schadevergoeding, maar Ajax en de familie Nouri hebben nu een bedrag afgesproken. Hoeveel de club gaat betalen is niet bekend. Appie woont sinds een tijdje weer thuis. Daar wordt hij 24-7 verzorgd. Praten kan hij niet. Communiceren lukt nog wel met gezichtsuitdrukkingen. Rapper Travis Scott had niet in de gaten dat zijn optreden in Houston in Amerika volledig uit de hand liep. Gisteren kwamen zeker acht mensen om het leven toen ze in een mensenmassa voor het podium in de verdrukking kwamen. Een paar van hen kregen een hartstilstand. Scott zegt op Instagram dat hij wil helpen om erachter te komen wat er is gebeurd. We're actually working right now to identify the families so we can help assist them through this tough time. You know, anything that's going on, you know, you know, I stop the show and You know, help them get the help they need. Volgens aanwezigen stopte hij de muziek toen er een ambulance in het publiek stond. Maar ging het optreden daarna zeker nog een half uur door. Op Insta herhaalt Travis Scott dat hij kapot is van de gebeurtenissen. En dit geluid is alweer een tijdje te horen. De bladblazer. Misschien dat die herrie langzaamaan verdwijnt. Elk jaar leidt het geluid bij veel mensen tot ergernis, ook vanwege de vervuilende uitstoot. Steeds meer gemeentes gaan daarom over op de accublazer. Eentje die hetzelfde doet, maar niet vervuilend is en minder lawaai maakt. Volgens biologen is een andere optie nog beter. Laat de bladeren liggen, er leven insecten in en egels doen er vaak hun winterslaap. Of pak een hark. Het weer, best zonnig vandaag en af en toe een bui, vooral in het noorden en oosten.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 Now you tell me you need me. you call me on the phone. Girl, I refuse. You me confused with some other guy. Just go burn. Now it's your turn to cry. me a me a me a me a Yeah, yeah.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 Go on and just tell me just Baby, go on and just oh, The damage is done, so I guess I'll be leaving. Oh, the damage is done, so I guess I'll be leaving. Oh, the damage is done, so I guess I'll be leaving.